Up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out.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 Ze doet dat op advies van de inspectie van het onderwijs... Volgens de inspectie levert de European University for Professional Education onvoldoende kwaliteit. Onder meer de colleges, het studiemateriaal en de huisvesting vertonen ernstige tekortkomingen. Op Schiphol heeft een vliegtuig gisteravond even voor 10 uur een noodlanding gemaakt. De Boeing van Royal Air Maroc had 162 mensen aan boord. Ze bleven ongedeerd. Een woordvoerder van Royal Air Maroc heeft verklaard dat in een van de motoren vogels terecht waren gekomen. Israëlische militairen hebben voor de kust van de Gazastrook zeker vier Palestijnen gedood. Volgens Israël gaat het om een strijders die een aanslag wilden plegen, waarop is niet duidelijk. Palestijnen zaten in een kleine boot en hadden duikpakken aan. Toen de Israëlische militairen de boot in het vizier kregen, openden ze het vuur. De Franse president Sarkozy heeft er bij Israël nogmaals op aangedrongen een internationaal onderzoek toe te staan naar de commandoactie tegen het gaza vorige week. Bij die actie vielen negen doden. Israël verwierp gisteren het voorstel van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon voor een internationaal onderzoek en zegt dat het een eventueel onderzoek zelf wil doen. De Volkskrant heeft zaterdag ten onrechte gemeld dat bij CDA, D66 en VVD de koopkracht daalt voor alleenstaande AOW'ers en voor gepensioneerde echtparen. De koopkracht blijft ongeveer gelijk. Volgens de krant heeft onderzoeksbureau Nijver dat de cijfers had aangeleverd enkele rekenfouten gemaakt schrijft de Volkskrant in een rectificatie. Arjen Robben heeft goede hoop dat hij tijdens het WK nog in actie kan komen voor Oranje, zei hij in NOS-studio Voetbal. De aanvaller raakte geblesseerd tijdens de laatste oefenwedstrijd tegen Hongarije. De blessure van Robben aan een hamstring blijkt minder ernstig dan werd gevreesd. Het weer...